10 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een aanslag in het zuidoosten van Turkije zijn twee Turkse militairen gedood en vier gewond geraakt. De aanslag was in de buurt van de stad Diyarbakir. Daar ontplofte een bom toen een busje met militairen passeerde. Turkije stelt Koerdische militanten verantwoordelijk voor de aanslag. In het gebied is het Turkse leger bezig met een operatie tegen PKK-strijders. Gisteren heeft het Turkse leger zowel doelen van IS in Syrië gebombardeerd als doelen van de Koerden in het noorden van Irak. Het waren de eerste aanvallen sinds 2012 toen vrede vredesgesprekken op gang kwamen tussen Turkije en de Koerden. Alle snelwegen zijn weer vrij van bomen en takken. Als laatste werd de A44 tussen Leiden en Den Haag weer vrijgegeven. Vanwege de zware storm gisteren moesten verschillende wegen worden afgesloten. Op de A44 bij Wassenaar waren veel bomen op het wegdek terechtgekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de zware storm, zomerstorm van gisteren heeft aangericht. De verzekeraars zijn nog het aan het inventariseren en komen pas morgen met een raming. Er wordt uitgegaan van een miljoenen schade. Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars om vandaag niet het bos in te gaan. Na de storm van gisteren hangen veel takken en bomen los, waardoor het gevaarlijk kan zijn. Boswachters inspecteren bossen en bomen, vooral in de gebieden waar de storm het zwaarst was. Naar verwachting zijn ze vanavond klaar met hun inspecties. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht is de schade in de natuur het grootst. In het zuiden van Nederland valt het mee. Maar ook daar is het voor mensen beter het bos een dagje te mijden, zegt Staatsbosbeheer. In de voorstad van Tokio zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen een klein vliegtuig neerstortte op een woonwijk. Twee van hen zaten in de Chesna, de derde dode was iemand op de grond. De drie andere inzittenden van het vliegtuig raakten gewond. Waardoor het toestel is neergestort, is nog onduidelijk. Het weer, vanochtend schijnt de zon geregeld. Vanmiddag kan vooral in het noorden een bui vallen. De wind is zwak tot matig en het wordt 20 graden. Later op de dag vanuit het zuiden meer bewolking...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 Deze prachtige ochtend waar wij allemaal onze likken na de heftige wind en storm van gisteren... en zigzaggend door allerlei takken en bossages... zijn we toch op de plek van bestemming gekomen. En de zon schijnt en het is weer helemaal alsof er niks gebeurd is. Goedemorgen CFM Jazz. Wij gaan vandaag... Ehm, van alles doen. En wij, dat is uh, samenstellen en presentator Peter den Boer. En een bloemlezing mm, door de wereld van de jazz. Charlie Brown, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Sonny Stitt... Nicky Jankowski, Jules Holland, Didi Bridgewater... Christian McBride, Hampton, Joe Henderson, Brubeck, Modern... Nou ja, te veel om op te noemen. Ik ga beginnen met eh, een opname van Walter Norris. Walter Norris, 80 jaar is hij geworden. 2011 overleden. Een eh, solist eigenlijk heel veel in zijn leven geweest. Hoewel die, eh, een pianist, hoewel die heel lang heeft gespeeld bij Thad Jones, Mel Lewis en ook nog bij eh, Charles Mingus. Ik heb een prachtige opname waar hij samen speelt met de fantastische bassist George Mraz. En voor de liefhebbers en de kenners, hij gaat uh, Fontessa spelen. En dat is een nummer van ehm, John Lewis, de man van eh, Modern Jazz Quartet. En het bijzondere van dit stuk is dat het een, volgens hem een incredible bridge heeft... It goes from D-flat to E to G to C. Nou, we gaan het allemaal horen. Uh, Walter Norris in Fontessa. niks te veel gezegd. Walter Norris met aan de bas George Mraz. Het volgende wat ik wil laten horen is eh, een stuk van de mevrouw die ooit in Centerfold floreerde en later eh, een prachtige carrière verder is eh, gestart. Dat is Lara Laura Fiji en die heeft een opname gemaakt met eh, Nederlandse jongens. Ja, luisteraars weten dat ik eh, daar zeker niet ehm, om, omheen ga. Peter Schoen op de piano, Wim Overgouw gitaar, Ruud Jacobs op de bas... en als gast Clark Terry op de trumpet. En dat is een stuk dat heet... Uh, eh, Dice Alguem. En de kenners onder ons die zeggen... ja, dat is gewoon all of me. Diz se alguém que abre um coração, um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinha. vivo assim, sem esperança, a implorar alguém que não me quis e feliz, bem feliz seria. mas devagar. Disse alguém, disse que há bem no coração um salão, um salão dourado onde o amor sempre dança Fiji, All of Me. We stappen nu over naar een kwartet dat nadrukkelijk zijn stempel heeft gezet in een richting in de jazzmuziek. De Sophisticated Jazz, het Modern Jazz Quartet. Opgericht in 52, heftig gespeeld tot de jaren 70. Toen uh, uiteengegaan, de heren, vier heren, die zijn allemaal eh, op de solo toegegaan. En ze zijn teruggekomen in de negentiger jaren. Omdat eh, het publiek bleef roepen om hun terugkeer. Laatste optreden was... Uh, laatste plaat was in uh, eh, 93. CD gemaakt. En in 94 het laatste optreden. In dat jaar is Ken, Connie K, de drummer, overleden. En daarna zijn ze allemaal heen gegaan. Maar hun muziek is gebleven. Ik laat horen een stuk 52 de Bluesologie. Dave Brubeck met zijn eh, kwartet onmiskenbaar. En heel veel luisteraars hoor ik denken, waar ken ik dat van? Waar ken ik dat van? Dat was een eh, compositie van Leonard, <laughs> Leonard Bernstein. En ehm, dat is natuurlijk, zoals meerdere stukken eh, in de jazz naar voren komen. Dat is natuurlijk een stuk uit de musical West Side Story. Heel veel musicals dienen als basis voor eh, jazzcomposities. En dat stuk, dat heette Somewhere. Ja, dat weten we dan ook weer. We gaan nu naar Joe Henderson. Een uh, Amerikaanse tenorsaxofonist die beroemd is vanwege zijn perfecte techniek en zijn toonbeheersing. Want dat is niet voor iedereen weggelegd. En hij speelde met eh, jongens als Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter. En hij vertegenwoordigt hier de Bossa Nova-stijl. En wij gaan luisteren naar Felicidade. Felicidade Joe Henderson. Als we het hebben over big bands, dan eh, kunnen we alle kanten uit. En in de klassieke big bands komen we altijd terecht bij Duke Ellington of Count Basie. En deze twee heren die hebben ook samen wat opgenomen met hun twee big bands. stel je voor een man of veertig op het podium... en dat ze allebei subtiel kunnen spelen en prachtige arrangementen kunnen maken. Dat kunt u horen in het volgende stuk waar beide orkesten tegelijkertijd spelen. En die hebben een prachtig eh, ding opgenomen en dat heet Until I Met You. niks meer aan toevoegen. Until I Met You. Het orkest van Count Basie samen met het orkest van Duke Ellington. Big band is een aparte stijl. En die stijl is uh, mede bekend geworden als begeleider van eh, mensen zoals Frank Sinatra. Afgelopen donderdag was er een prachtige deel 1 van een documentaire... over het leven en werken van Frank Sinatra. En ik kan iedereen aanbevelen om volgende week donderdag naar deel 2 te kijken. Van deze prachtige documentaire over het leven van Frank Sinatra. Er zijn natuurlijk veel mensen die hem volgen in zijn stijl en die het ook proberen. En een van die jongens is eh, Michael Bublé. En ik vind dat hij dat meer dan goed doet. En ook al omdat hij altijd een prachtige begeleiding heeft. We gaan luisteren naar Michael Bublé. Uh, hoe hij A Foggy Day in London Town laat horen. A foggy day in London town I had me low had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed for suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere. A foggy day down. I viewed the morning with such alarm. Your British Museum had lost its charm. How long I wonder could this thing last? But the age of diddle daddle and this foolish prattle. Come on and send me joy. Swing it, brother, swing. swing, raring to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Hey, listen, Joe. Swing. En wie zou dat nou wel weer niet geweest zijn? Nou, gewoon, niet gewoon. Onze eigen <laughs> Lils McIntosh. Begeleid door Chris Monen op de gitaar. Erik Robaert op de bas. Marcel Seriese drums. En Jan Menu op de tenorsax. Onze Lils McIntosh. De zangeres die met regelmaat in Zandvoort optrad en optreedt. Eh, eh, mede door toedoen van de immer actieve Ton Arissen... die eh, haar met regelmaat in zijn jazzprogrammering laat terugkomen. En terecht, want eh, het klinkt als een klok. We gaan nog een stukje laten horen van Lils McIntosh. En, dat is een uh, prachtige ballad, My Man. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet. All of this I soon forget with my man. He's not much on looks He's no hero out of books, but I love you. Yes, I love you. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love you. I don't know why I should, he isn't true he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. Oh, my life is just a spare, But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. Mm, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll be back home? for whatever my man is. I'm his forevermore. What's the deal? man his forevermore. Lils McIntosh, my man. Ik noemde net al de naam van Ton Arissen, luisteraars. Uh, een jazzliefhebber in hart en nieren met een, eh, niet aflatende energie. Altijd maar in de weer om het jazz, eh, live jazz in Zandvoort levend en levendig te houden. En het ehm, een petje af voor iemand als hij die dat initiatief neemt. En dit jaar heeft zijn inzet ook geleid tot een eh, terugkeer van Jazz Behind the Beach op zaterdag. Ehm, 8 augustus aanstaande. <clears throat> Pardon. Dan hebben wij een, eh, een eh, openluchtprogramma en ook jazz eh, in de horecagelegenheden. Met een, een prachtige line-up. Er is Mr. Boogie Woogie. er is een tribute to Oscar Peterson... met het orkest van Hans Kwakernaat en de zang van Sue Moreno. En dan is er de fantastische band Del Montes. Eh, die muziek speelt met de knipoog naar Ray Charles. Eh, waarvan de kern gevormd wordt door Rob, Rolf Delfos en Frank Montes. Er is eh, ook Dixieland. En daarmee hebben we alle stijlen, of diverse stijlen gehad. En een mooi programma. Ik hoop dat het weer, het weder, net zo mooi is als uh, wij in Zandvoort gewend zijn. En niet zoals een paar jaar geleden dat het eh, storm en regen was... waardoor het eh, weer allemaal moest worden afgeblazen. Maar goed, wij gaan hoopvol en positief kijken naar uh, Jazz Behind the Beach... op zaterdag 8 augustus. Ik zei, er is Dixieland en dat brengt mij naar een opname... van onze eigen oude trouwe Dutch Wing College. Een opname uit de jaren 60 een beschaafde opname met eh, gitaar in plaats van banjo. En dat is I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate. samen uit. ZFM Jazz gaat eh, zometeen even plaatsmaken voor het nieuws. En dan, hoopt, uh, ja, dan hopen we na, de, na het nieuws iedereen weer terug aan de luidspreker te hebben.